7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verdachte die vastzit voor de moord op de Belgische Julie van Espe... is in het verleden twee keer veroordeeld voor verkrachting. De 39-jarige man werd vanmiddag gearresteerd in Leuven. Het lichaam van Julie is vandaag gevonden in het Albertkanaal bij Antwerpen. De 23-jarige studente verdween zaterdagavond... toen ze naar een afspraak met vriendinnen in Antwerpen fietste. De geplande betoging van anti-islambeweging Pegida in Eindhoven gaat niet door. Pegida-voorman Edwin Wagensveld zegt dat de gemeente te strenge voorwaarden heeft gesteld. Volgens hem moesten de betogers achter hekken van 2 meter hoog staan en mochten ze geen lawaai maken. Pegida wilde vandaag demonstreren bij de Al-Furkaan-moskee vanwege het begin van de ramadan. Het plan was om te gaan barbecuen, maar daarvan zei de gemeente Eindhoven eerder al dat dat niet veilig was. Bij een schietpartij in Paramaribo is gisteravond een Nederlander van 49 doodgeschoten. Een Surinaamse vrouw van 18 die bij hem was, werd ook gedood. Het gebeurde op de parkeerplaats van een tankstation in de buurt van het uitgaanscentrum. Waarschijnlijk zijn de twee geliquideerd. Ze zaten in de laadbak van een pick-up en werden van dichtbij neergeschoten, zegt de Surinaamse politie. Even later werd een uitgebrande auto gevonden, vermoedelijk van de dader. Albert Heijn wil nog dit jaar stoppen met de plastic verpakking om paprika's, bananen, rode puntpaprika's en bospeen. Daarmee verwacht de supermarktketen 270.000 kilo plastic per jaar te besparen. Sinds eind maart doet Albert Heijn al een proef in een winkel in Hoofddorp. Die test bevalt goed. Om de groente en fruit zonder plastic langer vers te houden... wordt onder meer een vernevelaar gebruikt. Het weer. De meeste buien trekken naar het oosten weg. Vannacht kan het in het noorden licht vriezen. Morgen in het noorden eerst zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe... en dan kan er weer een bui vallen. Het wordt 10 tot 14 graden. Op woensdag en donderdag is het ook nog grijs en wisselvallig.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 luister nog steeds naar Nashville. We zijn nog een poosje bij je met de lekkerste country muziek afgewisseld met wat bluegrass en Americana. In 2000 bracht Lee Ann Womack het album Sons of the Desert uit. Van dat album ga je naar de klassieker I Hope You Dance luisteren. En daarna is het tijd voor bluegrass uit Nederland, The Old Time String Band en Your Baby Ain't Sweet Like Mine. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Everybody's talking about this me nowadays, but I got the one with the sweetest ways. Your baby made all the jelly but a body's baby got it rolling like mine. Your baby is sweet like rolls all the time. And when I'm feeling lonesome and blue, my baby knows just what to do. Yes, sir. She even called. bluegrass, ragtime, in ieder geval oldschool muziek uit Nederland. Die old-time string band en Your Baby Ain't Sweet Like Mine van hun album Pretty Little Horses. Het is tijd geworden voor de Nashville Spiegelplaat. Het origineel gaan we deze keer niet draaien. Die kwam uit 1969 en was van Roger Miller. En degene die het onsterfelijk heeft gemaakt in 1971, Janis Joplin, die ga je ook niet horen. Want van dit nummer zijn heel wat covers gemaakt. Ik heb voor je uitgezocht uit 1978 een versie van Charlie Pride... en in 2005 van het album Those Were The Days een versie van Dolly Parton. Je gaat twee keer luisteren naar Me en Bobby McGee. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Busted flat in Baton Rouge Heading for the train Feeling nearly faded as my jeans Bobby thumbed the diesel down just before it rained. Took us all the way to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues with them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands. We finally sang up every song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. sang the blues. And feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun. Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, through everything I'd done. And every night she kept me from the cold. Then somewhere near Selena's, Lord, I let her slip away. Looking for the home I just another word for nothing left to lose.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 Yes, I will. constrictor, slicker than oil. Lange met I Be Yours. Muziek uit Nederland hoor je natuurlijk voorbij komen zoals nu. Maar het komt natuurlijk uit alle windstreken. We kregen onlangs weer via info.nashvilleradio.nl vanuit Australië een e-mail. Met daaraan vastgekoppeld de nieuwe single van Cornell en Carr. Ze komen dus uit Australië en zaten voorheen in de band Adam Brandt en The Outlaws. Ze hebben een hele leuke clip bij deze single gemaakt. Dus die moet je op YouTube zeker gaan bekijken. Als je de poppen uit Spitting Image nog uit de jaren 80 kent en je vond dat leuk, dan moet je zeker gaan kijken. Zoals ik al zei, Cornell en Carr, dit is A Town Like This. lekkere country muziek uit Australië. En van Australië gaan we naar Americana uit Canada. Deze dame was acht jaar geleden nog advocaat, maar had op een gegeven moment zoiets van: Nou, dit is toch niet echt mijn ding. Ik ga me helemaal op de muziek storten. Ze heeft groot gelijk, want wat is er leuker dan muziek maken? Ja, misschien muziek draaien, ik weet het niet. Suzanne Jarvie en Headless Rider. Lonesome switchback mountain road. She drove out carrying no load. your head. 1953. Een echte country klassieker van Webb Pierce. Don't throw your life away. Deze meneer had van 1952 tot 1986 een hele leuke carrière in de countrymuziek. Hij stond onder andere ook bekend om zijn flamboyante levensstijl. Want hij had bijvoorbeeld een zilveren, met een zilveren dollars beklede limousine. En hij heeft daarnaast ook nog een ster op de Hollywood Walk of Fame. En hij werd in 2001 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Een echte country-legende dus. Die ook een echte country-legende is, is Emmylou Harris. Hier is Tel uit 1977. Nashville Radio was deze week behoorlijk populair. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij de nieuwste single van Jeremy Parks toegestuurd. Deze meneer komt uit Virginia en dit is zijn debuutsingle. Er komt een heel album vol met Amerikanen, bluegrass en country muziek aan van deze meneer. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar zijn muziek, want die gaat in de toekomst natuurlijk vaker bij Nashville voorbij gaan komen. En wie weet wordt misschien wel zijn album die later dit jaar uitkomt misschien wel een spotlight. White Album, wie weet. Zoals ik al zei, Jeremy Parks. Het klinkt lekker oldschool. Hier is Buried Treasure. A week ago I drove down to the older part of town. Stopped off at the antique store and I had a look around. Covered up with clutter in the corner by the door. I saw buried treasure I'd overlooked before. And I said, This old clock it sure looks fine, but tell me, sir, child. He said, son, that's up to you if you put in the time. I knew what he was saying, and I knew the time was now to uncover buried treasure. I prayed my heart knew. Ik hou van heel veel verschillende soorten countrymuziek. Maar die muziek met zo'n echt zo'n old school sound, dat blijf ik toch het lekkerste vinden. Jeremy Parks met A Buried Treasure. En mocht je nou jouw nieuwe single ook op onze playlist willen hebben, stuur dan even deze op naar info.nashvilleradio.nl en vermeld er even iets leuks over jezelf bij, zodat we dat in de show kunnen vermelden. Spotlight album. Deze keer het album Sisters van de dames The Bluebirds uit Nederland. Je gaat achter elkaar luisteren naar Loose Cannon en daarna Money. Dit is het Nashville Spotlight album. Everything about you makes my head start spinning round.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 recording my favorite show. The Shannons in charge of that day and long ago. The only one who listened, it was my best friend. So to say he was my public, he was always close at hand. And he would phone and say, I have a request for you to play. And he always asked for a particular song. Listen to the music and we both sing. It's I wanted to be a DJ for grown-ups and kids. My radio show would just fill a computer and the World Wide Web. Well, that was a little country song called The Virtual Radio Show by the hottest young songwriter from, of all places, the Netherlands, Chef Von Roy. That's right, all you music lovers. The next Hank Williams is all the way over in Holland from a pretty little city called Sertogenbos, and Chef Von Roy is rocketing his way to the top of the charts. uit Nederland. Coda met My Virtual Radio Show. Het is tijd geworden voor Americana, want dat draaien wij natuurlijk ook altijd bij Nashville. Dangerous Hearts, daar ga je naar luisteren. En dit is Help Me Make It Through the Night. the shadow al heel wat versies van dit nummer gehoord. Maar ik vind deze toch ook wel heel lekker klinken. Dangerous Hearts en Help Me Make It Through the Night. Het zit er weer op. Twee uur lang heb je naar Nashville kunnen luisteren. En eh, ja, de laatste platen staan klaar. Maar niet gedreut. We zijn natuurlijk volgende week zijn we weer bij je. En eh, als je wilt weten wanneer we waar zijn... kijk dan even op www.nashvilleradio.nl Little Texas heb ik nog voor je klaarstaan met Down in the Valley. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did, you did. girl, I'm sorry I was blind. were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I. happy that you're mine. Little things I should have said and done.